Maar een echte hoofdschuldige is niet aan te wijzen. Dat concludeert de parlementaire commissie De Wit die het financiële stelsel heeft onderzocht. De commissie waarschuwt voor nieuwe problemen omdat belangrijke factoren die de oorzaak vormden voor de crisis nog steeds aanwezig zijn. De Wit vraagt zich af of de overheid bij een nieuwe crisis opnieuw kan ingrijpen omdat de staatskas leeg is. De commissie doet 27 aanbevelingen. Eén daarvan is verlaging van het depositogarantiestelsel. Nu garandeert de overheid van iedereen de eerste 100.000 euro spaargeld. De commissie De Wit stelt voor dat bedrag te verlagen... omdat het risicovol gedrag van de banken en spaarders uitlokt. Dankzij de nieuwe steun, eh, Europese steunmaatregelen hebben beleggers weer vertrouwen in de eurozone. Dat heeft voorzitter Barroso van de Europese Commissie gezegd. De AEX staat op een winst van bijna 5% en ook de beurzen in Duitsland en Frankrijk staan in de plus. Vannacht kwamen de Europese ministers een steunpakket van 500 miljard euro overeen. Het Europese vliegverkeer is na de problemen van het weekend weer goed op gang gekomen. De aswolk die uit een IJslandse vulkaan komt is door de wind uiteengedreven en alle luchthavens in Europa zijn open. Wel zijn er nog vertragingen en van de bijna 30.000 geplande vluchten gaan er zo'n 500 niet door. Omdat een deel van de aswolk boven de Atlantische Oceaan hangt gaan vluchten over de oceaan via een andere route. In China is een man die was veroordeeld voor moord vrijgelaten omdat zijn vermeende slachtoffer nog blijkt te leven. De 57-jarige man heeft 10 jaar gevangen gezeten. Hij werd gearresteerd nadat een dorpsgenoot na een ruzie met hem was verdwenen. Op 30 april dook de doodgewaande man weer op. Volgens zijn familie was de man gemarteld door de politie. Vorig jaar werden 1800 politiemensen geschorst omdat ze hun boekje tegenover gevangenen te buiten waren gegaan. Het weer, af en toe zon en overwegend droog.